een ander leven opgebouwd, ergens zonder mij. En ik moet leren zonder jou te leven en weer alleen te zijn. Het is niet eenvoudig, maar ik moet eraan wennen. Echt houden van gaat niet zo. Ik mis jou hier.